Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Zeker 172 mensen zijn sinds 2015 overleden... na het gebruik van het zelfdodingsmiddel X. De stichting 113 Zelfmoordpreventie en de GGD Amsterdam... deden vorig jaar onderzoek naar het aantal sterfgevallen. Naar eigen zeggen was dat voor het eerst. De gemiddelde leeftijd van de gestorven mensen is 59 jaar. Het is een zeer diverse groep met mensen uit alle leeftijdscategorieën... zegt een onderzoeker tegen NRC. Wel was het grootste deel 70 jaar of ouder. 70% van de mensen die het middel gebruikten had psychische klachten... zoals een depressie of een angststoornis, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst sinds het begin van de oorlog heeft een voedselconvooi Gaza bereikt via de Israëlische haven Ashdod. Dat zegt het Israëlische leger. Het zou gaan om acht vrachtwagens met bloem van het Wereldvoedselprogramma. Onder Amerikaanse druk zegde Israël twee weken geleden toe om meer hulp Gaza in te laten, onder meer via de haven van Ashdod. De Chinese politie is het hoofdkantoor en loodsen binnengevallen van PandaBuy... een grote online marktplaats voor namaakspullen. 16 bekende Europese merken hebben het bedrijf aangeklaagd... waarop de Chinese politie actie ondernam. In een van de binnengevallen loodsen lagen bijna 600.000 pakketten. Het is vrijwel zeker dat een deel daarvan was bestemd voor Europa. De app van PandaBuy heeft hier meer dan 1 miljoen gebruikers. Alle halve finalisten van de Champions League zijn bekend. Real Madrid is de laatste ploeg die zich heeft geplaatst. Daarvoor waren penalties nodig. De Duitser Rüdiger schoot de winnende penalty binnen voor de Madrilenen. Bayern München plaatste zich eerder vanavond bij de laatste vier ten koste van Arsenal. De Duitsers wonnen met 1-0 in eigen stadion nadat ze eerder in Londen met 2-2 hadden gelijk gespeeld. De andere halve finalisten waren al bekend. Dat zijn Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Het weer aan de kust nog kans op een bui.